De arts van 39 werkte vier jaar op de kinder-intensive care afdeling. Rusland heeft het Turkse luchtruim per ongeluk geschonden. Moskou heeft laten weten dat het niet nog eens zal gebeuren. Zaterdag onderschepte de Turkse luchtmacht een Russisch gevechtsvliegtuig boven Turkije. De Russen zijn vorige week begonnen met bombardementen in Syrië. De Britse ambassadeur in Turkije noemt de schending van het luchtruim zorgwekkend. Hij roept de NAVO-landen op om Turkije te steunen. Huisartsen krijgen meer tijd voor de patiënt. De bureaucratie wordt teruggedrongen en de verhouding met de zorgverzekeraars wordt verbeterd. Minister Schippers, verzekeraars, patiëntenorganisaties en toezichthouders hebben dat afgesproken. Ontevreden huisartsen vinden al langer dat de bureaucratie moet worden verminderd. De Zweedse schrijver Henning Mankel is overleden. Hij werd vooral bekend als schrijver van de Wallander-serie. Deze boeken zijn meerdere keren verfilmd en de series waren ook in Nederland op televisie. Henning Mankel was al geruime tijd ziek en was 67 jaar. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat naar drie wetenschappers voor hun onderzoek naar parasitaire ziekten. De drie uit Ierland, Japan en China hebben medicijnen ontwikkeld tegen rondwormparasieten en malaria. Het lijden van miljoenen patiënten wordt daardoor aanzienlijk verminderd, zegt het Nobelcomité. Het weer, steeds meer bewolking. Langs de kust kan wat regen vallen. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond en vannacht regent het in het hele land. Morgen buien, mogelijk met onweer. Dit was het en op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam voor Muidenberg 4 kilometer. Op de A9 Alkmaar Amstelveen beknopend Velzen 2. De A12 Utrecht-Den Haag voor knooppunt Oude Rijn 4 kilometer na een ongeluk.